Goedenavond, ik ben Ryan Halfheid en dit is het nieuws van NOS op 3. De eerste groep Nederlandse hulpverleners is teruggekeerd uit Turkije. Eind van de middag kwam een groep van 30 artsen, verpleegkundigen en ambulancemedewerkers aan op Schiphol. Ze hebben de afgelopen dagen geholpen in een ziekenhuis. Infusie prikken, bloed afnemen. Uh, collega's van mij die, eh, kunnen goed gipsen, dus die hebben gipsen aangelegd. Alle verpleegkundigen waren uit het ziekenhuis weg vertrokken op zoek naar hun eigen familie. Dus het hele ziekenhuis stond in instantie leeg de eerste dagen. wij hebben daarom geprobeerd de lokale artsen wat te ondersteunen. Zodat zij ook nou ja, iets van slaap kunnen pakken of hun eigen familie uitgraven. De reddingsoperaties lopen inmiddels ten einde omdat de kans klein is dat mensen nog levend onder het puin vandaan gehaald worden. Het dodental van de aardbevingen in Turkije en Syrië is opgelopen tot meer dan 40.000. Aan het begin van de uitzending van de talkshow half acht gebeurde iets dat presentatrice Helene Hendricks wel moest benoemen. Uh, jullie horen hier een geluid, ja, kan ik niet omheen. er eh, <laughs> staat iemand met een kinderlijke megafoon hier eh, bij het raam. Maar maak je daar niet druk om, dat komt vanzelf goed. Ja, buiten stond een man allemaal dingen te roepen en te livestreamen. De politie heeft hem opgepakt. Bleek te gaan om de man die veroordeeld is omdat hij met een brandende fakkel bij het huis van D66-leider Sigrid Kaag stond. Inmiddels is hij weer vrijgelaten. Het loten voor een studie komt waarschijnlijk terug. Sinds een paar jaar, sinds een paar jaar mogen opleidingen met te weinig plekken alleen nog maar werken met een decentrale selectie. Daarin gaat het om je cijferlijst en je motivatie, maar dat systeem werkt niet altijd lekker. Het zorgt volgens het kabinet voor ongelijke kansen. Het nieuwe plan moet nog wel worden goedgekeurd door de Eerste Kamer. Zanger Pharrell Williams wordt de nieuwe hoofdontwerper van de mannenafdeling van Louis Vuitton. Hij neemt de taak over van de in 2021 aan kanker overleden Virgil Abloh. Pharrell is al begonnen en zijn eerste collectie wordt komende juni gepresenteerd tijdens de Men's Fashion Week in Parijs. En voor wie denkt, Pharrell, waar heb ik die naam nou eerder gehoord? Hij is als artiest behoorlijk succesvol met onder meer 13 Grammys en twee Oscar-nominaties. Dan nog het weer. Het blijft droog en de komende nacht kan het weer licht vriezen. Morgen eerst veel zon, later meer wolken en een graad of 12.